Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De kans dat meisjes voor een technisch beroep kiezen is nog steeds minder groot dan dat jongens dat doen. Het heeft onder meer te maken met loopbaanoriëntatie en begeleiding. Op middelbare scholen blijkt uit onderzoek, want die begeleiding die verschilt nogal. En we zien ook dat testen kunnen sturen op mannen- of vrouwenberoepen. Dekanen gebruiken dit op dit moment als een startpunt voor een gesprek. Maar ze hebben ook het risico om de sterke vooroordelen die we hebben... eigenlijk alleen maar te bevestigen. Toch gaan duizenden meisjes vandaag langs bij technische bedrijven... want het is Girls Day, een dag om meisjes kennis te laten maken met techniek. In een trapportiek in Amsterdam is vanochtend een vrouw doodgeschoten. De schutter opende rond 8 uur het vuur en ging er na afloop lopend vandoor. Hij is nog niet opgepakt. De politie is nog naar de man op zoek. het rommelt bij JA21. Tientallen belangrijke leden van de partij hebben een brief geschreven over wat zij anders willen. Politiek verslaggever Wilco Boom las hem door. De leden moeten meer te zeggen krijgen, vinden ze. En ook moet er een gekozen bestuur komen, dat is er nu nog niet. En er moet iets worden gedaan aan het terugdringen van het aantal dubbelfuncties. Ook willen de briefschrijvers dat er een documentje komt waarin staat waar de partij nou eigenlijk voor staat. Volgende maand heeft JA21 een partijcongres. Dan wordt er verder over gepraat. En het is een fietsenchaos in Spanje. De burgemeester van Madrid kwam begin deze maand met nieuwe elektrische deelfietsen. Maar honderden van die dingen zijn nu al kwijt. Er had ook wel wat langer over het plan gebrainstormd kunnen worden, vertelt onze correspondent. Het probleem is, de nieuwe fietsen die zijn blauw en die zijn beter. Die passen niet in de stallingen van de oude fietsen, die zijn wit. En omgekeerd, de witte passen niet in die blauwe. En toen zag de gemeente zag al dat probleem aankomen natuurlijk. Van, eh, ja, hoe moeten we de, de gebruikers dan geruststellen? Dus besloten ze dat het voorlopig gratis is tot 1 augustus. Dat leidde weer tot een stormloop van nieuwe gebruikers. Een hoop mensen weten niet waar ze de fiets moeten terugzetten en gooien hem dan gewoon op straat neer. De gemeente heeft nu mensen aangenomen die de hele stad doorpluizen om die fietsen terug te vinden. En het weer nog af en toe wolken en af en toe zon. Op veel plaatsen is het droog. Vanmiddag dan is het wisselend met wat meer buien. In Limburg is er dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt 12 tot 16 graden.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 Als ik er niet ben, wie houdt mijn jongens in mijn drank? ik heb een hele bitch petite en zij is Franse. Eh. Hey, hey. Ze zag me in die reet en die wat is wat. Kijk, en mami zoek de baddest van de stad.